4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Op Saba is de eerste persoon positief getest op het coronavirus. Van nog twee anderen moeten de testresultaten nog binnenkomen. De besmette persoon heeft het virus waarschijnlijk op het eiland opgelopen, zeggen de autoriteiten. Op Saba gelden al een tijdje coronamaatregelen. Zo is de luchthaven al bijna een maand dicht. op het eiland wonen bijna 2000 mensen. In Iran worden voorzichtige enkele maatregelen van de lockdown versoepeld. In eerste instantie buiten de hoofdstad Teheran. Daar zijn overheidskantoren weer open... al moet een derde van de werknemers vanuit huis blijven werken. Bedrijven mogen zelf besluiten of ze opengaan of niet. In Teheran worden de regels volgende week pas versoepeld. Iran is het zwaarst getroffen land in het Midden-Oosten. Volgens de officiële cijfers zijn er bijna 4400 doden gevallen door het virus. De veiligheidsregio's maken zich zorgen over het grote aantal jongeren... dat zich niet houdt aan de anderhalve meter afstandregel. De politie zal daar de komende dagen extra op letten. Over het algemeen zijn de veiligheidsregio's tevreden... over de naleving van de coronamaatregelen. Het was gisteren wel drukker bij woonboulevards, tuincentra en bouwmarkten... maar veel mensen hielden zich aan de regels. En in Jemen zijn vier lokale journalisten ter dood veroordeeld voor spionage. Dat gebeurde door een rechtbank van de Houthi-rebellen... die vechten tegen de regering van Jemen. De journalisten werden vijf jaar geleden opgepakt bij invallen in hun hotel. Amnesty International spreekt van een schijnproces. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn de journalisten mishandeld. Het weer nog. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt tussen de 5 en de 9 graden. Overdag eerst zon, daarna stapelwolken en smiddags kans op een bui. Het wordt 17 graden aan de kust tot maximaal 24 in het binnenland. En ook maandag kan er een bui vallen. Dan wordt het met een graad of 9 wel een stuk frisser. Vanaf woensdag weer warmer en meer zon. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? the rhythm, you beat my drum hard. I, I got your love. la la la. This busy living has left us without light. These shadows we know, they linger in your eyes tonight. Let's leave them behind. guys just need to hear this amazing new beat that's happening. amazing new beat that's happening. Close to us Close my eyes and you were to break our fall. we are closer without her love. Kept on fighting it out with heartache. Till you came and you pulled me up. And I took you on a ride.